met de aanpak van de coronacrisis. Die functie is volgens hem niet te combineren met het lijsttrekkerschap. De Jonge kreeg de afgelopen tijd kritiek van CDA'ers... Afgelopen zomer won hij de lijsttrekkersverkiezing... maar net van Kamerlid Pieter Omtzigt. Inmiddels wordt minister Wopke Hoekstra van Financiën genoemd... als serieuze optie voor het lijsttrekkerschap. Morgen en zaterdag zou er een CDA-congres zijn... om het verkiezingsprogramma vast te stellen. Dat is nu uitgesteld. In een flat in Tilburg is een drugslab ontdekt. Volgens de politie gaat het om een vrij groot amfetamine-lab dat gevaar had kunnen opleveren voor omwonenden... Het werd gevonden nadat gisteren in Tilburg een man met drugs was opgepakt, meldt Omroep Brabant. Bij de vondst van het lab zijn geen mensen aangehouden. Premier Ruggenaat van Curaçao heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De autoriteiten hebben nu meer mogelijkheden om mensen te controleren... op het naleven van de regels. Tot voor kort had het Caribische eiland geen noodwetgeving. Die werd vorige week aangenomen. De wet is omstreden. Inwoners zijn bang voor mogelijk misbruik ervan. En voetbal. Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League. De Rotterdammers gingen bij Wolfsberger AC met 1-0 onderuit. En ook AZ overwintert niet in de Europa League. De Alkmaarders verloren uit met 2-1 van het Kroatische Rijeka. PSV gaat door als groepswinnaar. De Eindhovenaren waren al geplaatst. Maar door de 4-0 zegen op het Cypriotische Omonia Nicosia staan ze bovenaan in de pool. Het weer. Vannacht opklaringen en lichte vorst. De komende dag vanuit het westen toenemende bewolking. Met ook af en toe regen. Het wordt waterkoud, maximaal 4 graden. In het weekend meer bewolking, soms wat regen en een paar graden zachter.